Zij zei gisteren dat de crisis mede is veroorzaakt door een gebrek aan normbesef bij ondernemers. In de brief aan de minister schrijven de voorzitters van de organisaties dat Van der Hoeven in het wilde weg op ondernemend Nederland schiet... Volgens de drie zijn er zeker verkeerde dingen gebeurd, maar scheert Van der Hoeven nu alle ondernemers over één kam. En dat geeft geen pas voor een minister voor het bedrijfsleven, schrijven de voorzitters van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. De drie gaan ervan uit dat de opmerkingen van Van der Hoeven berusten op een misverstand dat snel uit de wereld moet worden geholpen. De twee piloten die vorige week in Amerika vergaten te landen werden afgeleid door hun laptops. Daar waren ze hun nieuwe roosters aan het bekijken. Dat hebben de gezagvoerder en de co toegegeven. Ze ontkennen dat ze een discussie hadden of in slaap waren gevallen. Verder geven de piloten toe dat ze niet goed op de verbinding met de luchtverkeersleiding hebben gelet. Er was een uur lang geen radiocontact met het vliegtuig... waardoor op de grond even werd gedacht dat het toestel was gekaapt. De Airbus vloog woensdag 240 kilometer voorbij de eindbestemming Minneapolis. Hun werkgever, Northwest Airlines, heeft de piloten geschorst. Bij het instorten van een flatgebouw op Mallorca zijn zeven mensen omgekomen. Het gebouw van vier verdiepingen in de hoofdstad Palma de Mallorca stortte gisternacht in. Waardoor dat kwam is nog niet duidelijk. Een gasexplosie wordt uitgesloten, er zijn geen lekkages ontdekt.